Amber Brandsen met het NOS-journaal. De internationale gemeenschap doet te weinig voor Syrische vluchtelingen, vindt Oxfam Novib. De hulporganisatie vergeleek van een aantal welvarende landen... hoeveel geld ze hebben vrijgemaakt voor vluchtelingenhulp... en hoe de vluchtelingenopvang is geregeld. Volgens Oxfam Novib hebben de landen veel minder geld toegezegd... dan de VN en het Rode Kruis hadden gevraagd. Nederland biedt relatief veel financiële hulp, maar krijgt toch een onvoldoende. De hulporganisatie vindt dat Nederland nog te weinig Syriërs opvangt. Volkswagen wil in januari beginnen met het aanpassen van de auto's met Schummel-software. In de meeste gevallen zal een update van de software genoeg zijn. De kosten zijn voor Volkswagen, zegt Volkswagen-topman Müller in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eind volgend jaar moeten alle auto's in Duitsland zijn aangepast. Of dit ook geldt voor alle 11 miljoen Volkswagen-diesels wereldwijd is niet duidelijk. Bewoners van het Drentse dorp Oranje hebben de weg naar het asielzoekerscentrum geblokkeerd. Twee bussen met asielzoekers die op weg waren naar het centrum zijn daarom omgekeerd. Eerder op de avond hebben boze inwoners van Oranje de auto van staatssecretaris Dijkhoff belaagd. Die had de bewoners bijgepraat over de komst van de extra asielzoekers. Toen hij wilde vertrekken trokken mensen een deur open, rukten een spiegel af en trapten tegen de auto. Nak Breda heeft trainer Robert Maaskant ontslagen. Volgens het bestuur was er geen vertrouwen meer dat Maaskant de ploeg nog op de rails kan krijgen. Nak degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie en heeft van de negen wedstrijden in de eerste divisie er maar drie gewonnen. Het weer vannacht is het bewolkt en valt er lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 14 graden.